Twee uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Gemiddeld huishouden is dit jaar 334 euro meer kwijt aan energie dan in 2018 bij hetzelfde verbruik. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een gemiddeld huishouden komt dit jaar naar verwachting uit op een energierekening van 2074 euro voor het hele jaar. En dat komt vooral doordat de belastingen zijn gestegen. Inmiddels bestaat bijna de helft van de energierekening uit belastingen. Duitsland wil een verbod op therapieën die mensen van homoseksualiteit zouden genezen. Homoseksualiteit is geen ziekte en daarom is er ook geen therapie nodig, zegt de minister van Gezondheid tegen een Duitse krant. De Duitse minister van Justitie sluit zich daarbij aan. Hij zegt dat homoseksualiteit net zo gewoon is als heteroseksualiteit. De beide ministers gaan onderzoeken hoe een verbod op de therapieën eruit moet gaan zien. Verspreid over het hele land hebben mensen melding gedaan van een vuurbal die langs de hemel scheerde. Dat gebeurde rond tien over negen gisteravond. Op sociale media staan veel berichten over het verschijnsel, zoals filmpjes waarop een lichtspoor te zien is. Het was vrijwel zeker een stofdeeltje of steentje uit de ruimte dat bij het binnenkomen van de dampkring een lichtspoor achterliet. De advocaten van de uit Turkije gezette journaliste Ans Boersma... hebben een boze brief naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Ze roepen het OM op om zorgvuldiger te zijn in de rechtszaal. Justitie zei afgelopen dinsdag tijdens een proforma-zitting... dat Boersma wel degelijk wist dat haar ex-vriend actief was... voor terreurbeweging Jabhat al-Nusra. Zelf heeft ze dat altijd ontkend. volgens haar advocaten kon Boersma zich dinsdag niet verdedigen... omdat ze zelf niet terecht staat. Ook zou haar positie als journalist ernstig zijn geschaad. Het weer helder met landinwaarts kans op lichte vorst.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 Het duurt te lang. laatste keer, het spijt me, duurt te lang. one more thing before I go. Before I let you take the throne. hasn't kept me down. You think you got me figured out? I go. Just one more thing before I go.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 But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Het ritme van Zandvoort.